Book 2 68 68 68 Jij, lek Groot, klein Groot, klein Jij, lek Groot en klein Groot en klein. ช้างตัวใหญ่ De olifant is groot. De olifant is groot. หนูตัวเล็ก De muis is klein. De muis is klein. มืดและสว่าง Donker en licht. Donker en licht. ตอนกลางคืนมืด De nacht is donker. De nacht is donker. ตอนกลางวันสว่าง De dag is licht. De dag is licht. แก่ชรา หนุ่มสาว Oud en jong. Oud en jong. คุณปู่คุณตาของเราแก่มาก Onze grootvader is heel oud. Onze grootvader is heel oud. เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม 70 jaar geleden was hij nog jong. 70 jaar geleden was hij nog jong. สวยและน่าเกลียด Mooi en lelijk. Mooi en lelijk. ผีเสื้อสวย De vlinder is mooi. De vlinder is mooi. แมงมุมน่าเกลียด De spin is lelijk. De spin is lelijk. อ้วนและผอม Dik en dun. Dik en dun. ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน Een vrouw van 100 kilo is dik. Een vrouw van 100 kilo is dik. ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Een man van 50 kilo is dun. Een man van 50 kilo is dun. แพงและถูก Duur en goedkoop. Duur en goedkoop. รถราคาแพง De auto is duur. De auto is duur. หนังสือพิมพ์ราคาถูก De krant is goedkoop. De krant is goedkoop.